uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het stemmen voor het Eurovisie Songfestival is uitgesteld. Normaal gesproken kunnen landen in de rest van de wereld al stemmen voor de finale. Maar dat ligt volgens de organisatie stil vanwege een onderzoek naar Joost Klein. Nou, wat er is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. Wel is de Zweedse politie bij het onderzoek betrokken. Volgens de Zweedse publieke omroep zou Klein in Malmö een fysieke confrontatie hebben gehad met een fotograaf. Ook gaat het gerucht dat hij ruzie heeft gehad met iemand van de productie. En Klein deed gisteravond niet mee aan de jury show Werd een eerder optreden vertoond dat met veel gejuich werd ontvangen. of Klein dus vanavond mee kan doen aan de finale, dat is nog altijd onduidelijk. Bij een treinbotsing bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zeker 90 mensen gewond geraakt. Een passagierstrein botste tegen een locomotief en een lege goederenwagon wordt onderzocht hoe het mogelijk was dat er een lege wagon op het spoor stond. Het wordt niet uitgesloten dat door diefstal van kabels de signalen niet meer goed werkten. Burgemeester Halsema heeft in een spoeddebat toelichting gegeven... over de ontruiming van de pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam. Werd pas ingegrepen toen het niet meer vreedzaam was, zei ze. En ook zouden voor honderdduizenden euro's aan kunst zijn vernield. En de gemeenteraad was kritisch. En in Mexico is het extreem warm. Dit weekend kan het zelfs meer dan 45 graden worden. Het is al de tweede hittegolf dit jaar. En door de extreme hitte woeden er tientallen natuurbranden door het hele land. En door de hittegolf is eh, de vraag ook toegenomen naar stroom... waardoor het elektriciteitsnat overbelast raakte. ook is er watertekort en zijn sommige scholen gesloten. Het weer hier, vooral in de noordelijke helft van het land kans op wat mist.